4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. In de provincie Groningen is weer een aardbeving geweest. Om 13 minuten over drie werd die gevoeld in een ruim gebied rond Loppersum. Er kwamen meldingen uit Delfzijl, de dorpen Stedem, Spijk en Garrelsweer... en ook uit de stad Groningen. Het lijkt erop dat het een relatief zware beving was. Veel mensen schrokken ervan wakker. Op sociale media melden tientallen mensen dat hun huis stond te schudden. De Amerikaanse federale overheid kan nog zeker een jaar geld lenen. Na het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Senaat ingestemd... met een verhoging van het schuldenplafond. Alle 55 democraten waren voor, alle 43 republikeinen tegen. De republikeinse leider Ted Cruz probeerde de stemming nog tegen te houden... met een filibuster, een eindeloze speech, maar dat mislukte... waardoor de stemming alsnog kon doorgaan. Vorig jaar leidde het republikeinse verzet tegen een hoger schuldenplafond... tot sluiting van de Amerikaanse overheid, wat 16 dagen duurde. Dit jaar is het verzet van de republikeinen minder sterk... omdat uit peilingen blijkt dat de meeste Amerikanen het niet waarderen. De Amerikaanse politie heeft 22 mensen opgepakt... voor het uitlokken van seks met kinderen. Onder de arrestanten zijn drie medewerkers van het pretpark Disney World in Florida... De 22 arrestanten waren actief op internet... waar ze naar kinderen zochten met wie ze seks konden hebben. Ze werden ontdekt door agenten die zich wekenlang tijdens chatsessies voordeden als kinderen... of als ouders van kinderen. De verdachten werden opgepakt op het moment dat ze voor seks met een kind... naar een pand kwamen dat van de politie was. De drie medewerkers van Disney World zijn geschorst. Het weer, eerst nog veel wind, kans op windstoten... In de loop van de nacht minder wind. De komende dag af en toe zon, maar ook kans op buien en ongeveer 7 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er verkeersinformatie van de AWB. Er zijn twee ongelukken gebeurd op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij knooppunt Hoevelaken is een omleiding ingesteld. Verkeer in de richting Zwolle kan via Apeldoorn rijden... via de A1 en de A50.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 Die romantic afkomstig uit Detroit. What I Like About You, dat was bijvoorbeeld een grote hit. En ook wat ik je net liet horen, Talking in Your Sleep. Hm, goedemorgen allemaal. Ja, kan ik onderhand zeggen. Goedemorgen. Het is eh, vier uur geweest. Je luistert naar de Nacht. Ik Danders, de Vara op Radio 1 met het muziekprogramma van Radio 1. Waarin dit uur behalve muziek ook nog wat te lachen valt. Wat ik al eerder heb gezegd, je gaat eh, over een eh, ruim een half uur luisteren naar een gedeelte uit het programma Wigwam van Joep van het Hek. Balthazar, dat is een band afkomstig uit België en die treden vanavond op in Paradiso. coming up and spreading inside of me. It warms the blood and it eats away the memory. From my pen, you expected the sweet honey to drip. Oh, but the words come out like rats leaving a sinking ship. Yeah, look at them run. In your famous discretion, how you so proudly call it. Well, I'm afraid, honey, that it crumbled down to the powder in your wallet. And all the different shapes and forms which you control. From the widest and purest to the horror of alcohol. Oh, look at her run. Frankrijk, daar komen ze vandaan. De mannen van Balthazar. En vanavond een optreden in Paradiso. En daarna pakken ze de koffers en dan gaan ze een aantal optredens in eh, Duitsland doen. Balthazar hier met een hit van afgelopen zomer. Sinking Ships, daar hadden ze toen mee een hitparade notering. In België althans. Deze band komt uit Spanje en die gaan ook vier optredens doen in Nederland. Vanavond in Doornroosje Nijmegen. de naam Bongo Botraco. Vengo para traerte todo el amor que en el camino me encontré. Te lo daré. Un día llegaré. Vengo a regalarte los abrazos que en la vida coseché. van Mara Aranda uit Spanje. Dit komt dus ook uit Spanje. Bongo Botraco de naam van het eh, gezelschap die zich hier liet eh, bijstaan door een andere Spaanse schone, namelijk eh, Ampero Sanchez in de nummer Sigere. En die Bongo Butraco die treedt dus vanavond op een doornroosje Nijmegen. En er komen nog drie optredens in ons land, want je kan ze morgenavond, vanavond dus in Nijmegen en morgenavond te vinden in, zijn ze te vinden in Utrecht, Tivoli. Overmorgen in de Melkweg in Amsterdam en dan is het alweer zondagavond als ze een optreden optreden doen in de Effenaar in, Neem, in eh, Eindhoven. De Effenaar in Eindhoven. Bongo Botraco dus. Dit wordt de Bos. Bij wijze van uitzondering hier geen eigen compositie. Dit is namelijk een liedje van de Australische rockband The Saints... ook wel eens nummers van een andere zingt. Zoals bijvoorbeeld dit Just Like Fire Wooten. Liedje uit het oeuvre van de Australische rockband The Saints. Die het al 1986 op de plaat hebben gezet. En Bruce Springsteen die heeft het opgenomen voor zijn meest recente album High Hoops. Daar is het op te vinden. Ik neem je wel mee naar het verleden. Een historische opname. Denk aan Henk in 1997. Toen waren ze bloedpopulair, die Bloodhound Gang. You all right there, Hank? One too many cigarettes. I know what that's like. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. Spanky G! We don't need no water! Let the motherfucker burn! Burn, motherfucker! Burn. Yeah, what do you think of that, Hank? That's uh, he's a little monkey, loud. isn't he? Very loud. <laughs> That's uh, my ah. cigarettes coming up. Marlboro Reds. That's what they're smoking. are you gonna talk or are you just gonna sit there like a retard? If anyone's got any marijuana cigarettes, Spanky lucky to bring them to the show tonight. I'd like some heroin. Hello, my name is Jimmy Pop, and I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe, cause she fly. But I can take the heat on the other white meat, known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto. Hard to see with the naked eye. If I crash <laughs> into Uranus, I would stick it where the sun don't shine. Cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookie. I'm the root of all that's evil, but you can call me Cookie. The roof, the roof, uh-huh. the roof is on fire. Bring it back. The roof, the roof, uh-huh. the roof is on fire. Uh-huh. The roof, the roof, uh-huh. the roof is on fire. Smurf it! We don't need no water. That was very nice. I noticed that my microphone getting squeaks, and it kind of imitates the sound of a turntable. Wiki, wiki, yo, whack, whack. yo, this Hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White. I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, that must make me seven. Think it's Becky G. This whole God! on to heaven. But if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Martha Ray, and Lawrence Well, Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, Emmanuel Lewis, Antichrist. The roof, the roof, uh-huh. the roof is on fire. Bring it back. Bring it back. You want me to bring it back? All right, here I go. The roof, the roof, the roof is on fire. Take it, Spanky. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn. Burn. Yeah, you know what I gotta find myself here in Amsterdam tonight at the Paradiso? A piece of Dutch ass. That's what I need. You know, no matter where I go, can't get laid figure in a band, you know, maybe if I look like Blur, I'd have a little bit easier time getting some booty. Here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, Hank. Throw your hands in the air. There's Hank. Hank's down with me. That's Hank on Radio 3. Check, baby, check, baby, one, two, three, four. Check, baby, check, baby, one, two, three. Check, baby, check, baby, one, two. Check, baby, check, baby, one. Check, baby, check, baby, one, two, three, four. Check, baby, check, baby, one, two, three. Check, baby, check, baby, one, two, three. Oh, you want to do Hanson? Mmm, bop, bop, bop, mmm, bop, bop, bop, mmm, bop, bop, bop, mmm, bop bop, bop, mm, bop, bop. <laughs> Come on, Barbie, let's go party. All right, wrap it up. You ready? Take me out. If you're friends with Hank, then you're friends with me. If you're down with Hank, you're down on Radio 3. Friends of Hank, friends of Hank, friends of Hank. friends of Het was uh, eh, Kate, het was dolle destijds, 9 september 1997... in de studios van Radio 3, programma Denk aan Henk. En onze vriend Henk Westbroek ontving de Bloodhound Gang... die op dat moment een uh, hit hadden met eh, Fire, Water, Burn. Dat is uit 1997. Dit wordt de dijk. Dijk, 1994 van de LP De Blauwe Schuit en De Dijk. Ja, die hebben het eh, druk de komende tijd, want er gaan een aantal grote optredens plaatsvinden. Onder andere in de Henneken Musical. Dat zal plaatsvinden op 5 april en 6 april. En 21 juni, ja, dat is nog veel weg. Dan staan ze in het FC Twente-stadion in Enschede. En dat dan als onderdeel van een concert dat uh, Whalen en Ilse de Lange geven... onder de noemer het Tukkerveel concert En dat gaan ze allemaal geven als... ze eh, dat optreden hebben gedaan bij het Eurovisie Songfestival... Whalen en Ilse de Lange en De Dijk... zal dan een van de prominente gasten daar zijn. Hier is het 1994 met dat uh, laaiend vuur. Inge van Kalker, Nederlandse zangeres. Riding bikes, I am young, you are you. And I can't keep up with you. Bad face, try to wait. Make you know that I can read from your back. I should try and I complain. Play the game and assume it'll be over. No one else opposes you. Nobody will lift you even bother. No. leuke liedjes. Hij heeft een mooi album gemaakt. Een titeloos album. Oftewel gewoon eh, de eigen naam heeft ze aan dat album geplakt. Enge van Kalkar, No One Else. Het liedje dat ik je liet horen. En ze doet ook meteen een aantal optredens. Vandaag in eh, Zwolle bij de Plato in Store. En dan morgenavond dan is er een optreden in het patronaat in Haarlem... en de dag later alweer naar Groningen toe... voor een optreden in de Oosterpoort. Inge van Kalkar, onthoud uw naam... want je gaat meer van haar horen. De Beatles... show turns up while I'm gone, please let me know. I've had a drink or two and I don't care. There's no fun in what I do when she's not there. 짠 Beatles for Sale, die in 1964 uitkwam. Je hoorde I Don't Want to Spoil the Party, een eigen compositie van eh, John en Paul. En de Beatles die staan eh, weer even in het nieuws. Ja, dat zal de komende tijd nog wel duren vanwege het feit eh, dat alles een halve eeuw geleden is gebeurd. Zo is het bijvoorbeeld deze week een halve eeuw geleden dat de Beatles voor het eerst op de Amerikaanse televisie verschenen. Dat gebeurde in de Ed Sullivan Show. De opvolger van die Ed Sullivan Show, Dave Letterman... die besteedt daar deze week uitgebreid aandacht aan. Hoe heeft hij dat gedaan? Hij laat namelijk artiesten van nu... een liedje van de Beatles zingen van toen. <laughs> Dat deed mij er eens aan denken dat eh, het in juni, weer 50 jaar geleden... is dat de Beatles verschenen op de Nederlandse televisie. Bij de VARA, ja ja, bij de VARA. En dat gebeurde in een programma dat gepresenteerd werd... door Herman Stok en Berend Boudewijn. Dus dat zou ook een mooie reden zijn voor eh, de opvolgers daarvan. Ik denk aan een Matthijs van Nieuwkerk. Om daar aandacht aan te besteden. Ze zien maar in ieder geval. Goed, de Beatles dus met I Don't Want To Spoil The Party. We blijven nog even in... Eh, partysferen. Dat doe ik dadelijk met een gedeelte uit het programma Wigwam van Joep van het Hek. En allereerst met eh, een van de allereerste successen van eh, Frank Boeien. Het is hier zo gezellig, zo fijn Iedereen vraagt zich af waar de rest zou zijn. Zijn ze wel uitgenodigd of vond je dat niet nodig? Anders bel je ze even, misschien dat ze nog komen. Er zijn nou zo'n vijf man op dit Amerikaans feest, dus neem er ervan. Eén krat bier, één zakje pillen, zijn er drie, drie, drie flessen Coca-Cola. Al die verhalen over die en die en dus zij heeft wat en hij heeft niets. Oh, ik kan niet meer praten, mijn tong zit vastgeplakt. Ik moet naar buiten. Ik ben zo zat, oh, ik wil nooit meer naar een verjaardagsfeest, omdat ze vervelend zijn. Vervelend zijn. Ik ben er minstens naar duizend geweest. Ik wil nooit meer, ik ga nooit meer naar een verjaardagsfeest. Naar een verjaardagsfeest stelletjes, voor de open haard. Hey, dit is romantisch, dit is goud waard. Het lijkt wel een rustkuur, één minuut duurt een uur. al. starend, starend, starend in dat vuur. En je schrikt wakker, plotseling ontdek je dat er iemand vandoor is met jouw vriendin. Je hoort ze boven lachen, door het bed ingezakt. Ik moet naar buiten, ik ben het hier zat, oh ik wil nooit als omdat ze vervelend zijn, vervelend zijn. Ik ben er minstens na duizend geweest, wil nooit meer, ik ga nooit meer naar een verjaardagsfeest. Naar een verjaardagsfeest. Eh, zeg me dat het niet leuk is, zeg me dat ik plezier heb, oh doe alsof het leuk is. juist omdat ze vervelend zijn, vervelend zijn. Nooit meer, ik ben er al duizend keer geweest. Ik wil nooit meer, ik ga nooit meer naar een verjaardagsfeest. Naar een verjaardagsfeest. Als ik achteraf heel eerlijk ben, eh, vond ik het zelf ook raar dat ik opeens wegliep op mijn eigen feestje. dat, dat was raar. Het was raar dat ik opeens op een stoel ging staan en riep... jongens, ik ga op huis aan. Dat, dat, was raar. Dat was... Ja, en in het begin dacht iedereen nog... achter cabaretier probeert een beetje lollig te doen in zijn eigen tijd. Maar dat, was gewoon niet zo. Ik, ik wou gewoon naar huis en we wou ook weg. Het was gewoon een kutfeestje. Het was, eh, Ja, dat zeg je niet gauw over je eigen feestje. Dat, dat weet u zelf. De meeste mensen vinden hun eigen feestjes altijd erg geslaagd. Ja, daar bent u bij me eens. U vindt uw eigen feestje altijd erg geslaagd. Er zijn altijd de nog wel een paar leugenaars die bellen zeggen... het was erg leuk, erg leuk. Ja, sorry dat we een beetje vroeg weg maar het was erg leuk erg leuk. Ja, ja, ja. Heel erg nou, nou, maar mijn feestje was gewoon een totaal mislukt kutfeestje. En, en, en was ook een beetje aan mijn eigen schuld. Ik had twee groepen uitgenodigd. Ik had de Nieuwe Straat uitgenodigd. Housewarming. Ik denk, dan leer ik die mensen kennen. Die mensen hadden veel last gehad van de verbouwing van ons huis. De auto's van de aannemer hadden de straat nog wel eens geblokkeerd. En niet alleen de auto's van de aannemer, ook de auto's van de televisie. Want ik deed ook nog mee aan Help. Mijn man is klussen. Maar goed, dat, gaat allemaal niet om. En ik woon in een leuke straat, in een eh, jonge straat... met, met leuke gezinnen, met van die D66-bakfietsen voor de deur. Je kent dat wel, weet je wel. Van die enthousiaste gezinnen die de scheiding nog niet aanzien komen. Weet je wel, heerlijk. Dat, dat, dat optimisme ook, weet je wel. Van, nou, godverdomme naar violes, weet je wel. Heerlijk, Dat, wow. Zin in de toekomst. En, eh, nou, die had ik uitgenodigd en ik had mijn vrienden uitgenodigd. Mijn vrienden, ja, die zijn van mijn leeftijd. En nou ja, goed, u ziet het. Eh, ik loop langzamerhand richting de 60. En mijn vrienden ook. En nou, laat het gewoon netjes zeggen. Het is behoorlijk oude meuk. Het is een, het is een, ja, het is een kneuze kermis, man. Je wil het... ze zijn allemaal gedotterd, weet je. Het is... het, ja, en de burn-out ligt op de loer en ze zitten een beetje in een dipje. En ze zijn de motivatie een beetje kwijt. En ze meuren uit hun muil, man, dat is niet te doen. Je moet er echt een windscherm tussen zetten, wil je nog gewoon gesprek voeren, man. Oh ja, dat zijn ook allemaal een beetje van die afbouwtypes. Dan zeg je, hoe is het? Ja, ik ben een beetje aan het afbouwen. Je hebt nooit wat opgebouwd, lul, waar heb je het over? Wat bouw je af dan? Je Prozac gebruik, ouwe hoer. Suip je minder, krenk flikker toch op, man. Weet je, ik word ouder, ik zie het aan mijn vrienden. Nou, ik zie het niet alleen aan mijn vrienden, <laughs> ik zie het ook aan mezelf. Ik kom vanavond naar Carré met de tram. Ik stap godverdomme in de tram, zit er een meisje. Meneer, wilt u zitten? Nou, man. Ja, terwijl ik nog dacht, ga jij eens liggen, weet je. Maar goed, dat is... Maar dat is ook niet meer reëel. Dat is, ja, ja, ja. Dat is ook niet meer reëel. Maar goed. Ik word ouder, ik word ouder. Nou, ik ga een voorbeeld geven. Ik ben een oude Gooise kakker. Ik ben ooit geboren in zo'n hockeynest, daar kan ik ook niks aan doen... maar ik ben een oude Gooise kakker. En toen ik een jaar of 16 was, bij ons gooide, hadden we een brommer... en als, als de kakkers een brommer hadden, was dat of een poeg of een tomos. Nou goed. En, en, en, en dan gingen we altijd racen tegen de jongens van de andere kant van het spoor... en dat waren de zundaps, dat noemden wij de pikketrillers. Weet je? En je had dus twee soorten brommers. Je had dus de, de, de pikkentrillers en dan de kakkers. dat is verschil. Ander geluidje. En... Eh, en ik ben altijd wel een beetje een motorjongen gebleven. Ik ben 40 keer naar Easy Rider geweest. En ik heb nog een hele tijd een midlife Harley gehad, weet je wel. Nou, ik ben een behoorlijk sneuwe lul, maar beste. En, uh, en ik heb ook dat soort vrienden, weet je wel. Eh, ook van die vrienden die, nu nog steeds in een leren jas lopen. Een beetje treurig allemaal, goed. En die komen ook op mijn feest, weet je wel. Die vrienden, eh, die, die staan dan een beetje stoer te praten. Dus ik reed, ik zeg, zo mannen, waar hebben wij het over? Aankoop van een nieuwe fiets. Een elektrische fiets. Ja, maar verdomme man, op een gegeven moment sta je in je eigen stad te praten in Amsterdam over het kopen van een fiets. In Amsterdam, kopen van een fiets in Amsterdam. Hallo. Ik woon mijn leven lang in Amsterdam, nog nooit een fiets gekocht. Nee, ook niet gejat. Als ik iemand die fiets roep ik heel lul, dat is mijn fiets, springt er altijd af. Laat maar. Maar goed, weet je, je, je wordt ouder, je wordt ouder. En je wordt op een gegeven moment, dat is heel raar, word je een vreemde op je eigen feestje. Je wordt een vreemde op je eigen feestje. Ik loop op mijn eigen feestje en ik heb inderdaad die nieuwe straat uitgenodigd. Dus ik, ik ken die stemmen niet, ik ken die mensen niet. Hoor ik opeens achter me iemand zeggen, nee, Martijn is hoogbegaafd. ik denk, nou, dat is geen familie, dat hoor ik zo al. Martijn is hoogbegaafd? Ja, dat zijn ze op de opvoedpolie. ik denk, op de poli? Ja, maar had toch ook ADHD? Ik denk, ADHD? Opvoedpoli? Hoogbegaafd? Ik denk, waar zit die fucking Martijn? En verdomd, ergens in de diepte, daar hangt een mannetje op de bank... helemaal stoond van de Ritalin... Ik ga erheen. Ik zeg, eh, wat ben je aan het doen? Hij zat een spelletje te spelen op zijn iPhone 88. Hij zegt: ja, ik moet de winkelcentrum zitten. ik zeg, en dan? Ja, iets met een grensrechter. ik zeg, en dan? Ja, met een stel Belgen stappen in Eindhoven. Nou, je, weet niet... En, en ik sta daar, en ik sta daar. En je merkt opeens, je wordt een vreemde in je eigen wereld. Er komt opeens een van de beste vriendinnen van mijn vrouw... komt naar me toe en zegt, hi Joep. Ik zeg, hi. Ik heb zoveel aan de overgang yoga. Ik zeg, prima, prima. Ze zegt, ja, en ik eet glutenvrij. Het gaat heerlijk met me. Alles doet het weer. Kom weer muziek uit mijn doos. Het gaat heerlijk met me. Ik zeg, god, wat leuk, lieverd, voor je. Ik zeg, en hoe komt dat zo opeens? Ze zegt, nou, ik zit helemaal in de zelfhulpboeken. Ik zeg, in de wat? In de zelfhulpboeken daarmee verbreed ik mijn focus. Ik zei, nou niet alleen je focus hoor erin, hè. Zeg, ze, zit jij nog niet in de zelfhulpboeken, Job? Ik zeg, nou, ik heb één zelfhulpboek gelezen. Welk zelfhulpboek heb jij gelezen? Ik zeg, positief denken. Zet en? Ik zeg, kutboek. ik, ik loop op mijn eigen feest. Krijg ik op een gegeven moment een, een sms'je van mijn vriend Harry. Waarom hij niet is uitgenodigd op ons feestje. Waarom hij op Facebook moet lezen dat er bij ons een feestje is. En dat hij er alsnog voor kan zorgen dat het heel druk wordt. Dus ik sms terug, ik zeg, dat komt, jouw ex is hier ook... en die wil jou wel zien, maar niet die kut met die dikke reet... waar je tegenwoordig mee bent. Hoppa. Krijg ik meteen een sms, deze dikke reet heeft tenminste een kut. Het zijn rare teksten. Het zijn rare teksten. Het zijn rare teksten. Ik loop op mijn eigen feest, komt opeens een van die nieuwe buren uit de straat... komt naar me toe, zo'n buurman zegt, hi. Ik zeg, hi, ik, ik zal me even voorstellen. Ik zeg, nee, laat maar joh. Hè? Hij zegt, nou misschien is het wel even leuk als ik vertel wat ik doe. Ik zeg, nee hoor, het zit me ook geen fuck. Zuip je lekker klem en dan weer oprotten, zo'n avond is het, hè? En morgen niet aanbellen dat je denkt dat we vrienden zijn. Zo is het. Hij zegt, nou, ik vind het wel heel leuk om u een keer te ontmoeten. Ik zeg, prima. Hij zegt, ja, ik ken u natuurlijk alleen maar van de televisie. Ik zeg, nou, ik heb geen tv, ik heb geen idee wie ik ben. Hij zegt, mag ik eens een gekke vraag stellen? Ik zeg, stel jij eens een gekke vraag. Hij zegt, heeft u huisdieren? zeg, wat zeg je? Heeft u huisdieren? Ik zeg, ja, twee giraffen, maar die zijn op kamp. Zij die vindt u erg om even serieus te zijn? Ik zei, ja, vind ik heel erg, ja. ja. U heeft geen huisdier? Ik zei, ja, we hebben een foster Perens Hij zegt, een wat? Ik zeg, een foster Perens papagaai. Hij zegt, hoe werkt dat? Ik zeg, nou, die woont in Afrika en die sturen welke elke maand een zak noten. Dat gaat prima. Hij zegt, maar wat heb je daar dan aan? Ik zeg, nou, dan krijgen wij een leuke tekening voor terug. Zijn we hartstikke blij mee. Ik loop op mijn eigen feest. Beginnen er opeens mensen in mijn huis te praten over boer zoekt vrouw. Ik denk, ik hoef godverdomme in mijn Amsterdamse huis toch niet te praten over boer zoekt vrouw. Kent u dat programma van die eenzame schele agrariërs die op zoek gaan naar zo'n stinkend mokkel? Ken je het of niet? Die, die karo shit op zondagavond, flikker toch op, man. Zeg maar te laat zeggen wij, nou Joep, je hoeft er echt niet zo denigrerend over te doen, hoor. Ik zeg, nou, dat is toevallig mijn werk, flikker toch op, man. Ja, maar het is een heel goed programma, want er kijken 4 miljoen mensen naar. Ik, ja, zo erg is het dus, man stonden toch op, man. Boer zoekt vrouw, oudbollige shit. Zie je, nou, oudbollige shit. Het is heel modern. Doet tegenwoordig ook een homo-boer aan mee. Zie ja, boer zoekt trekker. Flikker erop, man. Ik, ik, ik, ik, ik, ik... Ik loop op mijn eigen feest. Staan er opeens twee vrouwen te praten over 50 tinten grijs. Moeten een niezen, zeggen. Oh god, er gaat maar op plug. Nou man. Ja, u vindt het grappig, maar ik durf deze zaal niet meer in te kijken. Ik zie bij alle vrouwen die van genale balletjes zitten, echt waar. Die zit je gewoon klaar te lachen, smol. Dat is het godverdomme. Ik loop op mijn eigen feest. Ik loop op mijn eigen feest. Er komt iemand naar me toe en zegt... meneer Vertek, meneer Vertek, meneer Vertek. Ja, wat is er? Mag ik u wat vragen? Ik zeg, ja, wat is er? Die oude dame die daar al de hele avond tegen de boekkast zit te slapen. Ik zeg, ja, wat is er mee? Mag ik vragen wie dat is? Ik zeg, dat is mijn moeder. Maar uw moeder is toch overleden? Ja, dat klopt. ik zeg in 1994 al, maar we hebben erop gezet. En, eh, bij dit soort feestjes halen we er altijd van naar beneden. Eh, en, dan mogen al mijn vrienden die mislukt zijn en dronken... dat zijn eigenlijk al mijn vrienden... die mogen dan een beetje over hun carrière babbelen tegen mijn moeder... en dan hebben ze allebei een leuke avond. Tot ze met haar willen dansen, dan grijp ik in. Ik loop op mijn eigen feest. En ik moet praten. Praten met andere mensen die ook willen praten. Wat ik van zomergasten vind. Wat ik van de nieuwe presentator van zomergasten vind. Wat ik van de zomergasten van zomergasten vind. Of ik al in het Nieuwe Rijks ben geweest. Wat ik van het Nieuwe Stedelijk vind. Wat ik vind. Wat ik van Eva Jinek vind. Wat ik van Maarten van Rossum vind. Wat ik van Nico Dijkshoorn vind. Wat ik van het inkomen van Matthijs van Nieuwkerk vind. Ik zeg, ach die fooi. Wat ik vind, wat ik vind. En ik zeg, ik vind niks. Ik vind gewoon helemaal niks. Het enige wat ik vind is dat jullie allemaal ongelooflijk door de weekse confectiekoppen hebben. confectiekoppen waren meningen diarree uitgulpt. Met je twittervingertje. Dat vind ik. Stel Stelletje klootzakken. Ik ga het huis aan. En ik liep naar de deur. En ik hoorde mijn vrouw nog roepen, gaat het joepie? Don't that joint. one. Just like the other one. You've been hanging on to it. And I sure would like a hit. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over. guard that joint, my friend. Pass it over. Burn to the end. So come on and be a real friend. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over to me. Don't bogart that joint, my friend. Pass it over. Everybody sing along this time. Don't go, go, uit de film Easy Rider van The Fraternity of Man. Don't bucket that joint, my friend. En daarvoor voor je dan een sketch uit het programma Wigwam met Joep van het Hek. En die werd weer voorafgegaan door Frank Boeien met het verjaardagsfeest. Tot aan het nieuws. De Spanish Harlem Orchestra